Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De actie na een gesprek met Kamervoorzitter van Miltenburg hebben de betogers rustig het gebouw verlaten. De Koerden kwamen gisteravond kort na half tien de centrale hal binnen. Ze willen dat de westerse wereld meer doet tegen de opmars van IS, met name bij de stad Kobani aan de Turkse grens. Ze vroegen zich onder meer af waarom de Nederlandse F-16's in Irak nog niet met het bombarderen van IS-posities zijn begonnen. De actie in Den Haag verliep in goede sfeer zonder problemen. Morgenochtend wordt er verder gepraat. Ook elders in Europa waren er betogingen, onder meer bij parlementsgebouwen in Wenen en Bern. In Brussel, Kopenhagen en Stockholm kwamen actievoerders bijeen op de luchthaven. In Kobani, vlakbij de Turkse grens, zijn in buitenwijken straatgevechten uitgebroken tussen strijders van IS en de Koerden. De islamitische terreurgroep is de oostelijke wijken van de stad binnengetrokken. Er zijn al zo'n 160.000 burgers gevlucht. Op verschillende plekken zijn vlaggen van IS gehesen, ook op een strategisch gelegen berg. Van daaruit zou de stad met zware artillerie worden bestookt. Het Turkse leger trok gisteren een troepenmacht samen bij Kobani, maar heeft vooralsnog niet ingegrepen. Verwacht wordt dat dit de finale slag om de stad is en dat die enkele weken gaat duren. Voor het eerst kunnen homoseksuelen in de meeste Amerikaanse staten trouwen. Dat komt doordat het Hoge Rechtshof zich niet uitspreekt over een bezwaar van een aantal staten. Het gaat om vijf staten waar een rechter onlangs oordeelde dat het verbod op het homohuwelijk onwettig is. De conservatieve overheden van die staten stapten daarop naar het Hoge Rechtshof, maar dat onthoudt zich nu van een oordeel. De eerdere vonnissen van de rechters blijven dus staan en het resultaat is dat homoseksuelen nu in 30 van de 50 staten kunnen trouwen.